Jan van der Putten met het NOS-journaal. De man die betrokken zou zijn bij de vermissing van het 12-jarige Rotterdamse meisje Hania is een Amerikaan. De politie zegt dat hij geen strafblad heeft in Nederland, maar dat er genoeg aanwijzingen zijn om te denken dat de man iets met de verdwijning te maken heeft. Er zijn foto's van hem verspreid. Hania verdween gistermiddag. Het meisje van 12 zei op school dat ze een afspraak had bij de orthodontist... maar dat klopte niet. Inmiddels wordt er ook internationaal naar haar uitgekeken. De grote rijschool in Zoetermeer, die gisteren plotseling werd gesloten, is niet failliet. De eigenaar ontkent het, maar hij zegt niet wat er dan wel aan de hand is. Bij de rechtbank is ook niets van een faillissement bekend. Verkeersschool Aalbrecht heeft voor zover bekend 4000 leerlingen en bijna 100 instructeurs. Op Facebook klagen gedupeerde leerlingen dat ze honderden euro's vooruit hebben betaald en dat ze nu niet verder kunnen. De eigenaar zegt dat hij is ondergedoken omdat hij met de dood is bedreigd. Er zouden kogels door zijn brievenbus zijn gegooid. Het CBR zegt dat de rijexamens van de Zoetermeerse rijschool tot volgende week vrijdag doorgaan. De Anglikaanse kerk heeft voor het eerst een zwarte vrouw benoemd als bisschop. Het is priester Rose Hudson Wilkin... die bij het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle... een deel van de kerkdienst leidde. Ze wordt in november bisschop van Dover. Ze is nu nog kapelaan in het Lagerhuis... en huiskapelaan van koningin Elizabeth. De aartsbisschop van Canterbury spreekt van een baanbrekende en historische benoeming. De belangrijkste jazzprijs van Nederland, de Buma Boy Edgar prijs... is dit jaar voor Jasper Blom. De jury noemt hem een van de belangrijkste tenor- en sopraansaxofonisten. Hij componeert, heeft een eigen ensemble, organiseert jamsessies... en geeft in Amsterdam lessen aan het conservatorium. Jasper Blom krijgt 12.500 euro en een beeld van Jan Bolkers. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen helder, 10 tot 14 graden. Morgen veel zon, 29 tot plaatselijk 34 graden.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 People know me now. People know me now. I'm losing control. Gave my heart and gave my soul. I'm losing control. Gave my heart and gave my soul. Harder than I did before. Don't stop and keep it going. I'm so in the moment. I don't talk about it. I show them. Yeah. I'm so in the moment. I don't talk about it. I show them. Yeah. I'm so in the moment. I don't talk about it. I show them. Yeah. I am dead. www.zfmzandvoort.nl for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.